uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Tweede Kamer wil meer doen voor mensen die nauwelijks hun rekeningen kunnen betalen. Ze reageren daarmee op alle Prinsjesdagplannen die vandaag gepresenteerd zijn. Het demissionaire kabinet maakt 2 miljard vrij om armoede te bestrijden. Maar dat is niet genoeg, vinden de partijen. De begroting, ja, dat, doet niet voldoende om bijvoorbeeld armoede in Nederland echt tegen te gaan. Wel goed dat het woord bestaanszekerheid, dus het kabinet en eh, de regering lijken er dronken te zijn dat daar een probleem zit. Het probleem is niet alleen bij de eh, mensen met een laag inkomen, maar ook met de mensen met wat, eh, wat hoger inkomen. De komende dagen worden de plannen besproken in de Tweede Kamer. Een familie uit Utrecht moet misschien tot zes jaar de cel in. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie. De mannen, die allemaal familie van elkaar zijn... zouden een man van 67 via een datingsite in de val hebben gelokt. Ze maakten hem wijs dat hij met een meisje van 17 zou trouwen. En maandenlang werd hij aan het lijntje gehouden. hij heeft in totaal 1,7 miljoen euro overgemaakt. Het lijkt erop dat de Spaanse voetbalsters hun voetbalboycott misschien afkappen. Volgens een Spaanse krant staan de speelsters nog steeds achter hun boycott. Maar moeten ze toch spelen omdat ze anders een boete kunnen krijgen... of hun spelerslicentie kwijt kunnen raken. De speelsters, speelsters willen niet spelen voor het nationale team... door het gedrag van oud-bondsvoorzitter Luis Rubialis. Hij had een van de speelsters na de gewonnen WK-finale tegen haar wil in op de mond gekust. En iedereen met knaldrang moet bij een museum in Naarden in Noord-Holland zijn. Daar hebben ze een vacature voor mensen die kanonnen willen afschieten. En dat klinkt dan zo. Kanon 3, op mijn commando. Herladen. Ja, er wordt daar geknald met een echt historisch kanon. En je zou wel denken dat daar iemand voor te porren is... maar het museum heeft een flink tekort aan vrijwilligers. Onbekend maakt onbemind, zeg ik altijd maar. Als ze zou weten hoe leuk dit, dit is om te doen... dan zou ik zeggen, het zou hier storm moeten lopen. Ja, maar dat is dus niet zo. Het gaat trouwens om een onbetaalde en dus een vrijwillige functie. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond vooral in het noorden nog regen.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 De meeste leveren maar 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A7 van Zaanstad naar Horen ben je wel een dik kwartier extra kwijt... tussen Weidewormer en Avenhoorn. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.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 All the Wine in California was de eerste song. Warm aanbevolen. De moeiteloos melodieuze deuntjes en Letchers rijke uitvoering klinken vertrouwd. Het is het kenmerk van hoogwaardige songwriting. Bijna perfecte productie en een artiest die zich comfortabel voelt in zijn eigen unieke talenten. Golden State is de titelsong van het nieuwe album en ook I'm Not Here staat erop. I'm not here is het favoriete album van de maand. Het opzwepende gospelnummer One Drop met gospellegende Mavis Staples... die je tegen het einde van het nummer in je handen laat klappen en met je voeten laat stampen. Dit op single verschenen nummer is terug te vinden op Jubilee van Old Crow Medicine Show. It takes one drop to lift these many waters. It takes one drop to roll these many waters away. It takes one drop to lift these many waters, for we turn still waters to rolling. to reach a new to before the saints go marching. It takes one march before we've got a movement marching in. It takes all kinds of saints in step together for we stand in union, hand in hand. And it takes one breath to make the wind start changing. It takes one change to make a world of takes one drop to lift these many waters. It takes one drop to roll these many waters away. It takes one drop to lift these many waters. De recensent prijst de vocale prestaties van Jenny Muldauer en Teddy Thompson, de moderne productie en de keuze van nummers.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 Deadlines and commitments. What to leave in, what to leave out. Against the wind. en toch fris. Een oude ziel met een nieuwe visie en een ongelooflijk komische timing. Jenny Tolman is de frisse wind die het genre nu nodig heeft en misschien blijft ze wel zingen tot haar tank leeg is. I'm gonna love you till my tank is empty till I've given all I've got and I can't I'm gonna love you till my is empty. De original van deze week. The Good Brothers met hun versie van Against the Wind, een song van Bob Seger.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 But I'm gonna be where the lights are shining on me. Like a rhinestone cowboy. Riding out on a horse in a star spangled rodeo. Like a rhinestone cowboy. Getting caught water's coming over the phone. Well, I really don't mind the rain, and a smile will hide all the pain. But you're down when you're riding the train that's taking the long way. And I dream of the things I'll do with a subway token and a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load of compromising on the road to my horizon. But I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone cow. look around Hij zingt echte country en western over geliefden, verliezers en gokkers, honky-tonks, treinfluitjes en moeilijke tijden. Feit is dat George Highfill een van de beste en meest veelbelovende nieuwe traditionalisten is. Een zanger en songwriter met zijn wortels stevig in het hart van Amerika. Two Merles and the Buck. In here make make Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Hij was de laatste zanger van Teach In, de Nederlandse band die in 1975 het Songfestival won met het liedje Dingedong. Gerrit Trip kan het ook alleen. Luister maar naar If You Need Me After All. <laughs> country, folk en rock and roll geïnspireerd door de jaren 60, maar dan in een eigen tijds en verfijnd jasje gestoken. Big Grey Boxes getuigt ervan. have a driver's license, so I'm always hopping trains. And it takes me through beautiful countryside and all the vistas they may bring. The herons and waterfowl in the ditches and the lakes. yellow sun so bright and round, and the clouds and all their shapes. But every so often, my musings get disturbed. I see big gray boxes just big gray boxes. And I wonder who would work there and how much do they get paid? suffocate in that stifling air for all those hours every day. Do they not need windows or an outlook and a view? It's gotta be ugly within those factories of revenue. But every so often, and their numbers have grown, I see big gray boxes. It's just big Shovel is een bluegrass-band uit Assen. Goede muziek door een enthousiaste band. Met steeds andere instrumenten en afwisselende nummers, zo ook Right Between the Eyes. Fairgrounds and attractions, I avoid if I can. het blokje country uit eigen land. Scotty Mac met Beers Like Bullets. Hij is afkomstig uit Australië. It's for the best And I want you to know It hurt like hell to have to let you go But don't blame you You both fell in the dark when the black dog in my head started to bark. He said, have another drink and it'll all go away. Forget about tomorrow, forget about the pain. You're a whole lot of nothing without a can in your hand. You need me to forget and have a good time, fond over break and go away. Forget about tomorrow, forget about the pain. nothing without a can in your hand. You need me to relax, have a good time, man. So now I'm breaking bills like one gun. Killing myself is het favoriete album van de maand. Opnieuw een track van het album van de maand Jubilee van The Old Crow Medicine Show. I Want It Now is de titel van de song. is bezig met tal van optredens in verband met haar 50-jarig jubileum. New Better Day is haar nieuwe album, met daarop Wrong Road Again, waarbij ze steun krijgt van Marty Stewart. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. time You're someone I just can't say no to. And you're so good at changing my mind. laatste song veel te praten is tijdverspilling. Want met Wasting Time van de West Coast Pinups maak ik de overstap naar het tweede uur.